City Dijkers met het NOS Journaal. Nederland gaat voor 100 miljoen euro aan munitie geven aan Oekraïne. Dat zei demissionair premier Rutte vanavond in Parijs. Er zijn zo'n 20 westerse leiders bij elkaar om over de oorlog in Oekraïne te spreken. De Franse president Macron had zijn collega's uitgenodigd in Parijs... om daar samen steun uit te spreken aan Oekraïne... Het land staat er slecht voor in de oorlog met Rusland. Het leger heeft een tekort aan munitie. Daarom sluit Nederland zich bij een plan van Tsjechië aan om munitie in te kopen. Ook zijn er plannen om meer luchtafweerraketten te leveren. De Europese landbouwministers willen dat er nog meer toezeggingen komen voor bezorgde boeren in Europa. De Europese Commissie wil minder administratief werk voor boeren... maar de landbouwministers vinden dat er meer nodig is. Minister Adema wees op de grote hoeveelheid regels waar boeren nu mee te maken hebben. En wil meer flexibiliteit in hoe boeren daarmee op moeten gaan. Ook wil hij dat Nederland meer vrijheid krijgt om regels op een eigen manier in te voeren. Adema had geen goed woord over voor de boeren die vandaag in Brussel protesteerden en daar agenten bekogelden. Voor het eerst is ook vogelgriep vastgesteld op Antarctica. Wetenschappers vonden het virus bij dode kleine jagers. dus een zeevogelsoort. Ecologen vrezen dat er massaal pinguïns zullen sterven op de Zuidpool... omdat de dieren dicht op elkaar leven. Bij werkzaamheden aan een dijk op Marken zijn resten gevonden van een terp uit de 18e eeuw. Rijkswaterstaat vond vijf planken en een paal. Waarschijnlijk waren die onderdeel van de bewoonde terp... die rond 1775 door het water van de Zuiderzee werd verslonden. De planken en de paal werden al in mei vorig jaar met een graafmachine boven water gehaald... Maar pas na onderzoek werd duidelijk dat het geen gewone planken waren. Het weer, het is een heldere nacht met temperaturen rond het vriespunt.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 Danced and sang the truth away. Caught up in a storm, we tried to hide all night long helping hand ZFM. adventure turned all those good hearts away. heavy, so focusing on coping with the pain. And we're only getting older by the day.